Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De VN-veiligheidsraad is het eindelijk eens over een tekst over de oorlog tussen Israël en Hamas. De landen vragen om gevechtspauzes in Gaza... die lang genoeg zijn om water, voedsel en medicijnen binnen te krijgen. Het was de vijfde poging van de landen om iets met elkaar af te spreken. Honestly, I think many had given up hope that we would ever speak on this conflict. But that's exactly what we just did. Israël heeft al gereageerd. Zij zeggen dat ze er niets mee doen totdat Hamas de Israëlische gijzelaars heeft vrijgelaten. Weer een onrustige nacht in Rotterdam. Bij een café in het centrum is geschoten. Iemand raakte daarbij gewond aan zijn been. De dader wordt nog gezocht, onder meer met een politiehelikopter. En vannacht ging er ook weer een explosief af. Dat gebeurde bij een schoonheidssalon. Na de knal ontstond brand. Mensen die boven de salon wonen moesten daardoor snel hun huis uit. In Duitsland is een grote treinstaking aan de gang. Machinisten en ander personeel willen meer salaris en een kortere werkweek... en dus rijdt er voorlopig bijna niks. Daar merk je in ons land ook wat van. Er rijdt bijvoorbeeld geen trein naar Berlijn. En een Ajax-stunt op het voetbalveld gisteravond. De vrouwen wonnen hun allereerste Champions League groepswedstrijd. En dat deden ze niet tegen de minste. Tegen Paris Saint-Germain werd er 2-0. Ajax mag op voorhand de underdog zijn. Gaandeweg de wedstrijd komt de ploeg er steeds beter in. En wordt er gescoord niet één, maar twee keer. Onder meer door Sherida Spitsen uit de strafschop dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet. Eh, met alle respect natuurlijk voor de wedstrijd die je speelt in de competitie. Weet je, dat is ook prima. Maar dit, hier leef ik van. 90 minuten lang. De uit Amsterdam. Ajax staat nu eerste in de pool. En het weer nog. In het noorden droog en best wat zon. In het zuiden grijs en buien. En later dan trekt het overal dicht en gaat het ook in het midden van het land een tijdje regenen. Het wordt vandaag een graad of acht. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er is vanmorgen veel vertraging op de A7, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Hoorn en Purmerend nu 12 kilometer file met een uur extra reistijd.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 See, I don't want your cars, I don't want your jewelry. No, you can not buy this. Mm -mm. So you can keep that. <laughs> Wait a minute, uh, yeah, you can give me that back. good. playing with my de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi hebben elkaar vier uur lang gesproken op een landgoed in Californië. Ze zijn overeengekomen om hun militaire communicatie te herstellen en om gezamenlijk de productie van de druk fentanyl te gaan bestrijden. Israël heeft de oproep van de VN-veiligheidsraad voor verlengde humanitaire pauzes in de Gazastrook afgewezen. Volgens Israël kan daar geen sprake van zijn zolang Hamas de gijzelaars niet vrijlaat. Het kabinet wil dat de Europese Unie het mogelijk maakt dat lidstaten een verbod kunnen instellen op deurverkoop en telemarketing. Ondanks strengere regels krijgen veel mensen nog altijd ongewenste telefoontjes en huisbezoekjes. Het weer eerst droog, in het midden en noorden wat zon. Vanmiddag vooral in het zuiden wat regen, bij ongeveer 8 graden. the new. Pak jij de pompie, dan smeer ik die handel op je rug. Ik ga van in je duim en laat ze lopen. Als het de hard is, dan ben ik wel bezopen. De pizza baan en je laat je lekker gaan. Trek het zelf aan, maar van die trekken zet de maan.